uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van vakantiepark Beekse Bergen staat in brand. Vuur brak vanochtend uit in een restaurant in het hoofdgebouw. Waarschijnlijk door een steekvlam na een gaslek. Er hangen dikke rookwolken en er zijn explosies te horen. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat bij het gebouw. Ja, hoge vlammen dus. Eh, het restaurant, de Afrika Club, die zijn allemaal verwoest. En ik hoor net iemand hier achter mij zitten. Ja, daar gaat de supermarkt ook, zegt hij. Ja, ondertussen is hier eigenlijk het hele gebouw. Snackpoint zie ik nu ook. Eigenlijk het hele gebouw hier op de camping is verwoest. Het pand is volgens de brandweer niet meer te redden. Er is niemand gewond geraakt. Er staan vanaf morgen weer meer landen op geel. Cyprus, Zwitserland, de Griekse eilanden en het grootste deel van Kroatië. Als je terugkomt van een tripje hoef je in Nederland niet meer te worden getest of in quarantaine. De Tweede Kamer zit in zijn maag met de Gouden Koets. Die is opgeknapt, maar sommige partijen willen niet dat die op Prinsjesdag nog wordt gebruikt. Want op de zijkant van de koets staat een afbeelding van de slavernij, vertelt verslaggever Wilco Boom. Nou, dat schilderij wordt al lang bekritiseerd als een racistisch paneel. En een aantal linkse of progressieve partijen in de Tweede Kamer wil nu, net als een jaar geleden al, dat de koets niet meer wordt gebruikt waarvoor die gebouwd is, namelijk voor eh, rondtoeren door de stad. Zij zien de koets liever in een museum staan. Het wordt hartstikke warm vandaag en dus heb je vast wel zin in een duik in het koude zeewater. Voor de zekerheid staat de reddingsbrigade klaar, onder meer in Katwijk, want de zee kan gevaarlijk zijn. Als je gaat zwemmen kan je heel snel onderkoeld raken eh, of kramp krijgen van de kou. En dan is het veel lastiger om terug te komen naar de kant. En veel mensen onderschatten dat vaak, nu de zee nog zo koud is. Los van het koude water zijn er meer dingen om rekening mee te houden. Er worden muien verwacht, het zijn gevaarlijke stromingen... en de wind komt uit een bepaalde hoek, waardoor luchtbedden sneller ver de zee in kunnen drijven. Het weer een warme zonnige dag dus, 27 tot 31 graden. Morgen in het hele land tropisch. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat file voorknopend Raasdorp 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen.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 I really want to come pick you with you. This five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you my brethren. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. Jamaican boy Can we get away this weekend? Take me to Broadway Let's go shopping, maybe Then we'll go to a cafe Let's go on the subway Take me to your hood I've never been to Brooklyn And I'd like to see what's good Dressed in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death I'm loving no show toes Walking that wall Talk that slick talk trip I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick you with you talk one Who killing them in the UK?